Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Vanwege de opgeroepen niet meer het ijs op te gaan. Zo gebruikt de politie in het centrum van Utrecht megafoons om mensen te waarschuwen. In Amsterdam zijn al meerdere mensen door het ijs gezakt... en wordt ook opgeroepen om naar de kant te gaan. De grote grazers in natuurgebied de Oostvaardersplassen... worden tot zeker eind deze maand bijgevoerd. Dan wordt bekeken of bijvoeren nog nodig is, zegt de provincie Flevoland... Tot nu toe hadden de provincie en staatsbosbeheer alleen over extra voer voor de dieren tijdens de huidige vorstperiode. Het bijvoeren voor een langere periode is volgens deskundigen nodig omdat de spijsvertering van de dieren de afgelopen dagen uit de winterstand is gehaald. D66-leider Pechtold vindt de kritiek op zijn partij om het afschaffen van het referendum onterecht. In een toespraak op het congres van D66 in Rotterdam noemde hij het raadgevend referendum een schijnoplossing. Critici vinden dat D66 met de afschaffing een van haar kroonjuwelen verkwanselt, maar Pechtold is het daar niet mee eens. Hij zei dat het Oekraïne-referendum heeft laten zien dat het raadgevend referendum niet werkt. Volgens hem gebruikten de initiatiefnemers het referendum om de Europese Unie te ondermijnen. Voetbalbonden en competities mogen voortaan een videoscheidsrechter gebruiken. De Internationale Spelregelcommissie heeft de weg daarvoor vrijgemaakt. Tot nu toe moest om toestemming worden gevraagd voor het inzetten van een videoscheids. Als het aan de spelregelcommissie ligt, beperkt de videoscheidsrechter zich tot beslissingen over doelpunten, rode kaarten en strafschoppen. De Emoji Movie is verkozen tot slechtste film van het jaar. De animatiefilm over emoticons heeft vier Golden Raspberry Awards gewonnen. Dat zijn de jaarlijkse tegenhangers van de Oscars. Ook Tom Cruise en Mel Gibson kregen een prijs voor slecht acteerwerk.